verjaardag heb ik iets moois gekregen. Een fototoestel met een hele hoop bling bling. En ik maak de mooiste foto's van de gekste dingen. Maar het liefst maak ik een foto van de lekker ding. Zwaai eens even naar. Jij ziet er